Dat verwacht de Europese Commissie. Dit jaar is sprake van een krimp van 4,1 procent. De Europese economieën draaien in de tweede helft van dit jaar beter dan verwacht. Maar de commissie zegt er wel bij dat het economische herstel broos is. De Tsjechische president Klaus tekent alsnog het verdrag van Lissabon. Daarmee is het verdrag door alle 27 EU-lidstaten geratificeerd. Klaus onthield zijn goedkeuring aan het verdrag en wacht op een uitspraak van het Tsjechische Constitutionele Hof. Dat zegt nu dat het verdrag van Lissabon niet in strijd is met de Tsjechische grondwet. Twee grote Britse banken worden opgesplitst. Het zijn Royal Bank of Scotland en Lloyds. Beide banken ontvingen vorig jaar miljarden aan staatssteun om het hoofd boven water te houden. De Britse regering pompt nu nog eens 28 miljard in de Royal Bank of Scotland en krijgt daardoor een groter aandeel in handen. De afslanking is afgedwongen door de Europese Commissie. Nederland stelt 13 ME-busjes ter beschikking aan de Deense politie. De voertuigen worden ingezet bij de grote VN-klimaatconferentie volgende maand in Kopenhagen. De Deense politie heeft zelf onvoldoende ME-busjes en leent ze daarom van andere landen. Boeren die met hun tractor sneller willen rijden dan 25 km per uur, moeten binnenkort een rijbewijs hebben. Tot deze maatregel is besloten om het aantal dodelijke ongelukken met trekkers terug te dringen. Jongeren van 16 en 17 mogen nooit harder rijden dan 25. Vanaf 18 jaar mogen tractorbestuurders maximaal 45 rijden als ze een rijbewijs hebben. Nederland krijgt een voetbalacademie. De opleiding is bedoeld voor mensen uit de voetbalwereld die specialist willen worden op het gebied van voeding, psychologie of krachttraining. Nu worden op die terreinen bij clubs vaak specialisten ingezet van buiten de voetbalwereld. En die spreken niet altijd de taal van voetballers en trainers. De nieuwe opleiding gaat in januari van start. Het weer geregeld zon, in de loop van de dag vanuit het westen bewolking. Vanmiddag ook regen en stevige wind. Middagtemperatuur rond 10 graden.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 Stripping back the coats, the lies and deception. Back to nothingness, like a week in the desert. why ZFM. I was, I wouldn't be so cruel. have I got till now, till now? And every night I sleep well and I dream, I dream about.